szanse Zeit, dich zu probieren. Es ist an der Zeit, mich in dir zu verlieren. Den freien Fall mit dir zu riskieren. Es ist an der Zeit, ich hab nichts zu verlieren. You know, it's alright. Ich hab nichts zu verlieren.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 Acht keer is melding gemaakt van huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In Nederland wonen 20.000 buitenlanders die over diplomatieke immuniteit beschikken. Volgens minister Timmermans zijn incidenten met zo'n grote groep niet uit te sluiten. Hij vindt wel dat elke overtreding er één te veel is. Het overleg tussen de Syrische regering en de oppositie heeft volgens VN-bemiddelaar Brahimi nog weinig opgeleverd. De delegaties spreken met elkaar in Zwitserland. Ze zaten twee keer in één ruimte bij elkaar, vanmorgen en vanmiddag, zonder direct met elkaar te communiceren. Bemiddelaar Brahimi hoopt dat de partijen morgen wel een akkoord kunnen bereiken over humanitaire hulp voor de belegerde stad Homs. De Oekraïense president Janukovic heeft oppositieleider Yatsenyuk de functie aangeboden van premier. De president deed dat tijdens nieuw overleg met oppositiepartijen. Aan een andere oppositieleider, Klitschow, heeft Janukovic het vicepremierschap aangeboden. Beiden hebben nog niet gereageerd op het voorstel. De oppositie eist dat de president aftreedt. Vandaag waren er opnieuw rellen in Kiev en ook in andere steden waren protesten. De Franse president François Hollande en zijn partner Valérie Trierweiler zijn uit elkaar. De president heeft dat bevestigd in een persverklaring. De breuk komt twee weken nadat het roddelblad Klooster naar buiten had gebracht... dat Hollande een affaire heeft met actrice Julie Cayet. De Franse president woonde jarenlang samen met de journaliste Trierweiler. In de eredivisie heeft Feyenoord met 3-2 verloren van hekkensluiter ADO Den Haag. De Hagenaars maakten in eigen huis ongeveer een kwartier voor tijd het winnende doelpunt. Het weer. Vanavond en vannacht regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Er ontwikkelt zich bovendien een noordwestenstorm. In het noordoosten valt sneeuw. Morgen overdag zon en vrijwel overal droog. Later op de dag opnieuw regen en in het noorden en oosten sneeuw. Het wordt 0 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You should be. down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on it.